Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de terreuraanslagen in Brussel zijn vandaag vijf verdachten opgepakt. Een van hen is Mohamed Abrini. Hij is volgens Belgische media zeer waarschijnlijk de man met het hoedje. De enige verdachte van de aanslag op het vliegveld van Zaventem die wist te ontkomen. Of dat zo is, wordt volgens de Belgische justitie nog onderzocht. In Maastricht zijn met een stille tocht de slachtoffers herdacht van de aanslagen in Brussel. Onder de slachtoffers waren ook twee mensen uit Maastricht, een broer en een zus. Zij zouden van Zaventem vertrekken naar New York toen de bommen afgingen. Het was minister Dijsselbloem die aandrong op verlaging van de verwachting van het aantal asielzoekers voor dit jaar. Dat meldt Nieuwsuur. Ambtenaren hadden een verwachting van 92.000 opgesteld die naar hun mening realistisch was. Dijsselbloem vond dat te veel en op zijn, aandringen op zijn aandringen blijven uitgaan van de hoge verwachting, maar daar kregen ze geen geld voor. Myanmar, het vroegere Birma, is begonnen met de vrijlating van politieke gevangenen. De vrijlating werd gisteren aangekondigd door de nieuwe regering, die op de achtergrond onder leiding staat van Aung San Suu Kyi. Media in Myanmar melden dat vandaag meer dan 60 studenten werden vrijgelaten. De Nijmeegse Vierdaagse heeft 4000 mensen moeten teleurstellen voor de komende 100ste editie. Er waren zoveel aanmeldingen dat 17.000 mensen moesten loten. Aan de Vierdaagse in juli doen 50.000 wandelaars mee. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Pek Zwolle won thuis met 3-1 van Roda JC. De Nederlandse waterpolo'ers gaan niet naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In de cruciale kwartfinale van het kwalificatietoernooi in Italië won Frankrijk met het nemen van strafworpen. Na de reguliere speeltijd stond het 8-8. Twee weken geleden wisten de waterpolo-vrouwen zich ook niet te plaatsen. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist. In het noorden is kans op nachtvorst. Morgen eerst nog mist, verder af en toe zon en het wordt 13 tot 15 graden.